De hele dag zijn er festiviteiten. Om drie uur vanmiddag loopt bondskanselier Merkel met Mikhail Gorbachev en Lech Valenza over de voormalige grenspost Bornholmerstraße, die op 9 oktober 1989 om vijf en half twaalf s'avonds als eerste openging. De voormalige DDR-onderdaan Merkel kwam die nacht zelf ook via die grenspost voor het eerst in West-Berlijn. Om acht uur vanavond stoot Valenza de eerste van duizend meer dan menshoge dominostenen om. En daarna zijn er nog een concert en vuurwerk. Opvallende afwezige is Helmoet Kool, de kanselier van de Duitse eenheid. Kool heeft vanwege gezondheidsproblemen afgezegd. Sinds een val in zijn huis, bijna twee jaar geleden, zit hij in een rolstoel. Vanaf vandaag wordt in Nederland op grote schaal gevaccineerd tegen de Mexicaanse griep. Huisartsen bepalen zelf op welke dag er wordt ingeënt. Voorlopig krijgen alleen risicogroepen een prik. Dat zijn bijvoorbeeld mensen met long- of hartproblemen, maar ook 60-plussers, vrouwen die meer dan 13 weken zwanger zijn en personeel in de gezondheidszorg. Vandaag wordt bekend of ook kinderen zouden moeten worden ingeënt. De Gezondheidsraad brengt erover advies uit. Zweden heeft voor het eerst een lesbische bisschop. Het is de 55-jarige Eva Brune, die samen met haar partner een driejarig pleegkind heeft. Gisteren werd ze in Stockholm gewijd door de aartsbisschop van de Lutherse kerk van Zweden. Deze kerk was vier eeuwen lang de staatskerk, maar sinds 2000 zijn kerk en staat gescheiden. Bij de plechtigheid waren ook de Zweedse koning en koningin aanwezig. Homoseksuelen en lesbiennes kunnen sinds mei in Zweden met elkaar trouwen. De Lutherse kerk steunde die mogelijkheid, maar ging pas een paar weken geleden akkoord met de kerkelijke inzegening van huwelijken tussen twee mannen of twee vrouwen.